Het is een beschermde diersoort waar je niet op mag jagen, dat is strafbaar. En daarom loopt er volgens de provincie Gelderland nu een onderzoek naar wie het beest heeft doodgeschoten. Er moet bij alle topsport worden gekeken of er dingen gebeuren die niet oké zijn, zegt staatssecretaris Blokhuis. Alle bonden worden doorgelicht, zegt verslaggever Lars Geerts. 77 om precies te zijn. Nou, dat is wel heel veel en dus kan het niet zo diepgravend zijn als het onderzoek naar de Turnbond, eh, zoals dat eerder dit jaar is gedaan. Uit het onderzoek bleek dat veel sporters wel eens ongewenst gedrag hebben meegemaakt en ook over andere sporters komen zulke verhalen naar buiten. Een man van 19 heeft zeven maanden jeugdgevangenis gekregen... omdat hij schrijfster Lale Gül bedreigde. Ze vertelde in een boek over haar streng islamitische opvoeding... en werd daarna zo erg bedreigd dat ze moest onderduiken. En in Maarsen zijn zoveel stroomstoringen dat ze er gek van worden. In twee jaar tijd staat de teller al op 30 storingen. Gisteren was het ook weer raak. Winkeliers moesten hun deuren sluiten en ook bij een bierbrouwer liep de boel in de soep. Omdat er geen stroom was, kon het bier niet meer worden gekoeld en kwam de gist eruit. Het is eruit gekomen, ja. ja. En dat heeft natuurlijk ook, eh, kan je besmetting krijgen. Want je wil gewoon eigenlijk dat je product gewoon netjes in de tank blijft zitten. Deze is in ieder geval afgeschreven en dan praat je over een verkoopwaarde van ongeveer 3000 euro wat je gewoon eh, mist nu. De brouwer in Maars is het zo zat dat hij overweegt een advocaat in te schakelen. Volgens hem ligt er gewoon een veel te oud stroomnetwerk. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt. In het noorden kan ook een buitje vallen. Morgen zo goed als droog en in de middag ook wat zon. Het wordt 14 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De meeste files zijn opgelost op de A10 de ring van Amsterdam. Daar rijdt het nog langzaam tussen Landsmeer en de Koentunnel. 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. De N201 hoofddorp richting Uithoorn. Bij Uithoorn 3 kilometer file met daar 10 minuten vertraging.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 is doodgeschoten, meldt de provincie Gelderland. De wolf is een beschermde diersoort. Het doden van een wolf is strafbaar. Bij het RIVM zijn tot vanochtend 3746 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er ruim 800 meer dan gisteren. Dat is het hoogste aantal sinds eind juli.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 dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun You and I were done, man. Eh? Looking be so cruel, say goodbye, darling. So I three, it was all a dream, so you disappeared in the atmosphere.